Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De kust en Schiermonnikoog gewaarschuwd voor waterhozen. De politie en de KNRM waarschuwen mensen niet het strand op te gaan. Een waterhoos ontstaat als een windhoos boven zee het wateroppervlak raakt. En een aantal waterhozen is al over Ameland getrokken. Er zijn geen berichten van schade. De man die in Frankrijk verdacht wordt van de schietpartij in het Joods Museum in Brussel mag aan België worden uitgeleverd. Dat heeft het Franse Hof van Beroep besloten. Hij zou eind mei drie mensen hebben doodgeschoten in het Joods Museum en een vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De verdachte werd later opgepakt in Marseille. Minister Ascher gaat zijn actieplan voor werkloze 55-plussers uitbreiden. Het moet ook voor iets jongere werklozen gaan gelden. Het kabinet maakte vorig jaar afspraken met het UWV, de uitzendbranche en de sociale partners om werkloze 55-plussers aan het werk te helpen, bijvoorbeeld door een sollicitatietraining. De zoektocht naar de vermiste Maleisische Boeing wordt opnieuw verplaatst. Satelliet- en radargegevens zijn opnieuw geanalyseerd. En daar kwam uit dat het toestel in een zuidelijker deel van de Indische Oceaan is gestort dan tot nu toe werd aangenomen. Vlucht MH370 vertrok op 8 maart. Er waren 239 mensen aan boord. Kort na het vertrek verdween het van de radar. Nederlandse computerexperts hebben een Google Glass gehackt. Ze kunnen met de brilcomputer foto's en filmpjes maken zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. Dat schrijft de Volkskrant. Google zegt nog te werken aan de veiligheid. Mogelijk is er straks een pincode nodig om de bril te ontgrendelen. Het weer, geregeld zon, het blijft droog. In het noordoosten kan vanmiddag nog een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer bewolking, meer kans op een bui. En ook in het weekend waarschijnlijk stevige buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het ook wat koeler. Dit was het NW.